Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een bedrijf in Zoetermeer heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond aan het eind van de avond in een pand waarin meerdere bedrijven zitten, waaronder een autowerkplaats. De brandweer sprak van een zeer grote brand. Op foto's is een enorme vuurzee te zien. Het vuur is inmiddels onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer van Zoetermeer krijgt bij het bluswerk hulp van andere korpsen. In de Spaanse badplaats Salau zijn rellen geweest na de dood van een migrant. Een Senegalees van 50 sprong van een balkon tijdens een politieinval. De politie wilde hem arresteren op verdenking van fraude met onder meer illegale dvd's. Zo'n 200 migranten trokken daarna het centrum van Salau in. Ze gooiden met stenen, barkrukken en tafels naar de politie. 16 mensen raakten gewond, er zijn zeker 12 mensen opgepakt. De politie zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de val of sprong van het balkon. De politie heeft op de kermis in Beverwijk drie jongeren aangehouden... die samen met tientallen anderen een meisje zouden hebben belaagd. Volgens een getuige werd het 15-jarige meisje geslagen en geschopt. De daders maakten deel uit van een groep van ongeveer 50 jongeren, schrijft RTV Noord-Holland. De aanleiding voor de mishandeling is onbekend. Afgelopen weekend waren er al ongeregeldheden in Zandpoort, enkele kilometers verderop.